Veronica koopt het persbureau via zijn investeringstak V Ventures. Het ANP is nu nog eigendom van onder andere NPM. Capital en het management. Het persbureau wordt een zelfstandig onderdeel van V-Ventures, waartoe ook onder meer het radiostation Kink FM behoort. De investeringsmaatschappij van Veronica zegt te willen bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse journalistiek en het Nederlandse medialandschap. De gemeente Tilburg maakt rond deze tijd bekend of Willem II extra geld krijgt. De club kampt met een miljoenenschuld. De kosten en de salarissen van deze maand en volgende maand kunnen niet meer betaald worden. Volgens Willem II heeft Tilburg miljoenen verdiend door het stadion in 2004 te kopen. Fans van de voetbalclub hebben inmiddels ruim 30.000 euro opgehaald. En er komt nog een groot benefietconcert dat zo'n 2 ton moet opleveren. Dierenpark Emmen heeft bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun. De bezoekersaantallen vallen al 2,5 jaar tegen. Volgens de directie van Dierenpark Emmen komt dat door het matige weer en de economische crisis. Het park denkt minstens 2 miljoen euro van de gemeente nodig te hebben. Het college van BMW laat de financiële situatie van het dierenpark in kaart brengen. De gemeenteraad van Emmen beslist uiteindelijk of er geld wordt uitgetrokken. Uit het lek in de oliebron op de bodem van de Golf van Mexico stroomt geen olie meer. De komende 18 uur zullen uitwijzen of de poging om het lek te dichten blijvend is geslaagd. Experts hebben een mengsel van zand, olie en rubber in het lek gepompt. De leider van de operatie is redelijk optimistisch, maar vindt het nog te vroeg om van een succes te spreken. Al wekenlang stroomde er olie uit het lek op 1500 meter diepte. De oliemaatschappij schat de schade op 1 miljard dollar. Het weer volop zon met landinwaarts wat stapelwolken. Maxima van 14 graden op de Wadden tot 18 in Limburg.